De gesprekken over een kabinet met VVD, PVV en CDA lijken voorlopig van de baan... Fractievoorzitter Verhagen van het CDA wil pas onderhandelen als VVD en PVV het op hoofdlijnen eens zijn. VVD-leider Rutte noemt dat geen begaanbare weg en volgens PVV-voorman Wilders is de vorming van een centrumrechtskabinet heel moeilijk, zo niet onmogelijk. De rechtbank in Middelburg heeft de ondertoezichtstelling van de zeilster Laura Dekker met een maand verlengd. Het meisje werd vorig jaar onder toezicht van jeugdzorg geplaatst nadat er enorme commotie was ontstaan over haar besluit om als jongste alleen rond de wereld te zeilen. Ze was toen 13. Door de ondertoezichtstelling moest Laura haar wereldreis uitstellen en een nieuw zeilplan indienen. Dat is volgens de rechtbank te laat gebeurd. Vijf Somalische piraten zijn door de rechtbank in Rotterdam tot vijf jaar zelf veroordeeld voor zeeroof. Het was het eerste proces tegen Somalische piraten in Europa. De Somaliërs probeerden begin vorig jaar in de Golf van Aden een vrachtschip dat onder Antilliaanse vlag vaart te kapen. De Turkse bemanning wist de piraten samen met de Deense marine te overmeesteren. Daarna werden de Somaliërs uitgeleverd aan Nederland. Bavaria zal tijdens het WK voetbal in Zuid-Afrika geen reclamestunts meer organiseren. De bierbrouwer heeft dat besloten na de uit de hand gelopen actie met de Bavaria jurkjes. Een groep van 36 vrouwen stond tijdens Nederland-Denemarken in oranje Bavaria jurkjes op de tribune. Dat was tegen de regels van de FIFA omdat Bavaria geen sponsor is van het WK. Twee van de vrouwen werden gisteren opgepakt en moeten volgende week voor de rechter komen. Over het WK gesproken. Op het WK voetbal heeft Argentinië ook zijn tweede wedstrijd gewonnen.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 share a number free now. I hope that's how it stays. Now I'm deep inside love, I'm still breathing. She is holding my heart in her hand. I'm the closest I've been to believing this could be love for. reason.